vertrok vorig jaar bij de Radboud Universiteit Nijmegen... na omstreden uitspraken over de oorlog in Gaza. En dat is ook de reden dat hij in Brussel niet aan de bak komt. Pettit is volgens de Belgen meerdere grenzen overgegaan. Ook die van de normen en waarden van de universiteit.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 met eh, deze heerlijke nummers. Veronica. Join the club. Ik ben Mario Kwaitaal. Een Britse legerbasis op Cyprus lijkt te zijn geraakt door een drone. Er raakte niemand gewond, maar er is wel schade aangericht. De aanval gebeurde nadat de Britse premier zei dat Amerika Britse bases in het Midden-Oosten mag gebruiken om zich te verdedigen tegen Iraanse aanvallen. Het Britse leger reageert op de aanval, maar het is geen NAVO-zaak omdat Cyprus geen lid is. Israël heeft doelen aangevallen van Hezbollah in Libanon. In Beirut zijn explosies gehoord. Het is een reactie op de raketten die Hezbollah op het noorden van Israël afvuurde. Eén raket is uit de lucht geschoten, andere raketten kwamen neer in onbewoond gebied. Israël heeft ook de Iraanse hoofdstad Teheran aangevallen. Daar zijn meerdere explosies gemeld. Een op de 10 Nederlanders met een AOW-uitkering woont over een paar jaar in het buitenland, schrijft de Telegraaf. Dat aantal groeit naar bijna een half miljoen. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de AOW uit in vrijwel alle landen ter wereld. Er zijn nu bijna 4 miljoen Nederlanders die AOW krijgen. Daarvan wonen er zo'n 340.000 in het buitenland. En in het centrum van Beeldhoven is vanmiddag een hologram te zien van een verkrachter. De man zou in 2009 een meisje van 15 hebben verkracht op klaarlichte dag. Hij heeft zich nog altijd niet gemeld en daarom worden beelden van hem verspreid. Het gaat om een compositietekening van hoe het slachtoffer de man